12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Inwoners van het Limburgse dorp Herkenbos worden preventief geëvacueerd... vanwege een grote brand in Nationaal Park de Mijnweg. Er zou sprake zijn van veel rookontwikkeling. Ook twee zorginstellingen worden ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een hotel in Roermond, meldt zender L1. In de Brabantse dorpen Liesel en Griensveen bij de Deurnse Peel... hebben sommige bewoners hun huizen moeten verlaten vanwege een veenbrand... Ze worden opgevangen in het gemeentehuis van Deurne. Vanwege de rook is de A67 in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan de vanaf 11 mei weer open en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week onder bepaalde voorwaarden weer samen sporten. Andere maatregelen, zoals geen bezoek aan het verpleeghuis, blijven van kracht. Voor evenementen geldt dat ze tot 1 september niet doorgaan, waaronder ook het betaalde voetbal. Ajax, Feyenoord en PSV betreuren het besluit om tot 1 september wedstrijden in het betaalvoetbal te verbieden, maar snappen dat het een onvermijdelijke maatregel is. Ook de KNVB heeft zich neergelegd bij het besluit. Het bestuur en alle profclubs vergaderen vrijdag om de consequenties te bespreken. De nummer 2 uit de eredivisie AZ heeft nog niet gereageerd. De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Os afgelopen weekend is een asielzoeker uit Soudaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de Telegraaf. De man van 25 heeft een verblijfsstatus en woont in Hees. Hij is een bekende van de politie. De politie wil niet zeggen waar hij eerder van werd verdacht of voor is veroordeeld.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 judge you. nee Never met motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me, but the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, the nigga, nigga. Like how you figure getting bigger and fucking bitches. She rolling switches for her bitches. I bought my niggas, they getting burnt I off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act nigga rich. I love bitches, bitches, I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when this beat is on. Make you think about all of the niggas you been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh, word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just Okay, then just drop down and get your eagle on. Or we can stay up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger. I don't pay for no reduction. If it's coming from a nigga, I don't know that I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker get the bustin'. Yes, Lord. I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking. I problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, my And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, my And yeah, I like the fuck, I got up did it. Girl, I'm Kendrick Lamar, mm, aka business to me just they car. Mm, that mean your friends since me beat up two par. See my standards are pampered by three subs tomorrow. Mm, kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, listen what the crystal ball say. Holly, Harry, holly, do ya, holla back, how do ya? I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem.